Voor spoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Italië zijn 14 leden van de extreemrechtse groep Nieuwe Orde opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie hadden ze plannen om 10 tot 12 politici te vermoorden... en het hoofdkantoor van de Italiaanse Belastingdienst op te blazen. Bij de verdachten thuis werden enorm veel wapens gevonden. De groep Nieuwe Orde werd in 1973 verboden. Bij asielzoekerscentra melden zich steeds meer vrijwilligers aan. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers stromen de aanmeldingen van vrijwilligers binnen. In veel gemeenten leidt het tot protest als er een opvanglocatie voor asielzoekers komt. Het gebeurde afgelopen najaar ook in het Drentse Oranje, een dorp met zo'n 200 inwoners. Toch is daar de lijst van vrijwilligers inmiddels zo lang dat niet iedereen ingezet kan worden. En niet alleen in Oranje is dat zo, in Heerhugowaard, waar de opvang nog niet eens open is, krijgen we ook al veel aanmeldingen van vrijwilligers, zegt het COA. De enorme toestroom van asielzoekers waar staatssecretaris Steven voor heeft gewaarschuwd blijft uit. In mei waarschuwde Teven dat dit jaar mogelijk 65.000 mensen asiel zouden aanvragen. Het aantal wordt bij lange na niet gehaald. zijn er dit jaar zeer waarschijnlijk minder dan 25.000. Het aantal asielaanvragen liep in de maanden oktober en november flink terug. In China is een man opgepakt voor het stelen van meer dan 2000 BH's en slipjes van zijn buurvrouwen. Het gebeurde in Yulin, een stad ten westen van Hongkong. De man had volgens Chinese media een loper gebruikt om bij zijn buren naar binnen te komen. Hij zou het gestolen ondergoed hebben verstopt boven de plafonds van trappenhuizen in zijn flat. Dat werd ontdekt toen een van de plafondplaten naar beneden kwam door het gewicht van het ondergoed. De Chinese politie stalde de kledingstukken uit op een plein voor de flat... om te kunnen tellen hoeveel ondergoed de man gestolen had. Het weer bewolkt of regen of motregen. Het waait flink uit zuidwestelijke richting en aan zee soms stormachtig.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 Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen.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 You hit me up sometimes, like a gust of wind. You push me back every once in a while, like a gust of allemaal fijne dagen en...